Twee uur. Katrien Straatman met het NOS heeft opnieuw te maken gekregen met mishandeling en bedreiging. Gisteravond waren er, incidenten in Utrecht en in Bijlen. In Utrecht werd een NS-medewerker op zijn kaak geslagen. In Bijlen werd een conducteur bedreigd. Vorige week werd een conducteur zwaar mishandeld in Hoofddorp. Er worden nu extra maatregelen genomen om NS-personeel te beschermen. Duitse docenten op openbare scholen mogen toch een hoofddoek dragen. Het bestaande verbod is in strijd met de grondwet. Dat oordeelt de hoogste rechter in Duitsland, het Constitutioneel Hof. De uitspraak volgt op een klacht van twee islamitische docenten in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen... die in de klas geen hoofddoek mochten dragen. Zij voelden zich ongelijk behandeld omdat christelijke symbolen in de klas wel zijn toegestaan. Het Hof oordeelt nu dat het onderscheid tussen het christelijk geloven en de islam in strijd is met de vrijheid van religie. Het dodental van de brand in een winkelcentrum in de Russische stad Kazan loopt op. Er zijn nu 14 lichamen geborgen, zeggen de lokale autoriteiten. Onder het puin zouden nog zo'n 20 mensen liggen, maar voor hen is weinig hoop meer. De brand begon woensdagavond, vermoedelijk in een café in het winkelcentrum. Drie jeugdspelers van Ajax, die worden verdacht van mishandeling van een agent in Burger, worden door de club geschorst. De drie Amsterdammers van 18 en 19 trokken de vrouw volgens de aangifte na een, volgens de aangifte na een verkeersincident uit haar auto. Na de mishandeling gingen ze er vandoor. Ze zijn aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging. De verkiezingen van dinsdag in Israël lopen volgens de peilingen uit op een nederlaag voor de Likud-partij van premier Netanyahu. De grootste kranten melden dat de centrumlinkse Zionistische Unie 25 of 26 zetels haalt tegen 21 of 22 voor Likud. Als Likud inderdaad verliest, dan betekent dat nog niet dat Netanyahu een vierde termijn als premier kan vergeten. Een rechtse coalitie lijkt namelijk meer kans te maken dan een centrumlinkse. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop. Alleen in het oosten en noordoosten is er wat bewolking. De temperatuur ligt tussen de 7 en 10 graden. Ook morgen begint zonnig, maar vanuit het oosten wordt het bewolkt en is er kans op motregen. Het wordt dan een graad of 7. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.